uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Vlaamse milieuminister Joke Schouwvliegen is opgestapt. De reden is de kritiek die losbarstte... na haar uitspraken op de nieuwjaarsreceptie van een boerenorganisatie afgelopen weekende. Ze zei dat natuurorganisaties de klimaatbetogingen in België in scène hebben gezet... in een poging haar uit het zadel te krijgen. De Belgische geheime dienst zou het complot tegenover haar hebben bevestigd. Dat laatste trok ze later weer in en vandaag bood vliegen haar excuses aan, maar dat was niet genoeg. Na spoedoverleg met de top van haar partij is ze alsnog opgestapt. Sinds een kleine twee weken zijn er in België grote demonstraties om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. Ruim een week geleden deden bijvoorbeeld 70.000 mensen mee aan een klimaatmars in Brussel. Een jongen van 16 is veroordeeld tot een taakstraf voor twee straatroven en het stelen van zes hartmassageapparaten. Hij heeft 120 uur gekregen en moet zich laten behandelen. Volgens de rechtbank is er sprake van een stoornis. De jongen pleegde samen met een andere jongen de twee straatroven en daarvoor had hij al de AED's gestolen, onder meer op Utrecht Centraal. Hij deed er vervolgens niets mee, maar verstopte ze in de kelderbox bij zijn huis. Amerikaanse antiracismeorganisaties zijn een petitie gestart om te voorkomen dat rapper 21 Savage de VS zal worden uitgezet. In een dag tijd is de petitie ruim 160.000 keer ondertekend. De immigratiedienst heeft de rapper gearresteerd omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. In 2005 is hij als tiener uit Groot-Brittannië naar Atlanta gekomen. Zijn visum verliep na een jaar, maar hij bleef in de VS en is dus illegaal. Het weer. Het is droog, een graad of 7. In de loop van de nacht gaat het regenen in het westen... en morgenochtend breidt de regen zich uit naar het oosten. Vooral in het noordwesten kan veel regen vallen. In Limburg de minste.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 Ooh, loving you. of loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Well, oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us.